Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Bij het strand van Makkum is een lichaam gevonden in het water. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om een vrouw... die gisteren vermist raakte op het IJsselmeer. De zwemster viel toen samen met een andere vrouw... van een opblaasbare zwaan in het IJsselmeer. Die andere vrouw kon worden gered. Een zoektocht daarna met onder meer een sonarboot leverde niets op. Staatssecretaris Van Veldhoven wil zo snel mogelijk een oplossing... voor het afvalprobleem in Amsterdam... Ze gaat daarover in gesprek met de gemeente en de provincie. Afvalbedrijven willen dat er tijdelijk minder buitenlands afval naar Nederland komt. Anders kan het Nederlandse huisvuil mogelijk niet meer worden verwerkt. Volgens de bedrijven puilen de opslagplaatsen uit... door problemen bij het afvalenergiebedrijf in Amsterdam. Vier van de zes verbrandingslijnen zijn daar stilgelegd. Van Veldhoven zegt dat een tijdelijk afvalplafond een uiterste maatregel kan zijn. In Marokko zijn 15 lichamen opgegraven van mensen die woensdag werden verrast door een aardverschuiving. Die volgde op hevig noodweer ten zuiden van Marrakesh. De slachtoffers zijn 12 vrouwen, twee mannen en een kind. Ze zaten in een busje dat tijdens de zware regen- en onweersbuien in het Atlasgebergte bedolven raakte onder een modderstroom. Op het vliegveld van Hongkong hebben zich ruim duizend betogers verzameld... om te demonstreren voor meer vrijheden. Ze geven ook informatie aan toeristen over het harde politieoptreden van de afgelopen week. In Hongkong wordt al weken vrijwel dagelijks gedemonstreerd... voor meer democratie en vrijheid... naar aanleiding van een omstreden wet. Het weer zonnig en erg heet. De maxima liggen tussen de 33 en 39 graden. Later vandaag op de warmste plekken mogelijk een onweersbui.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 En jij was dan wie ik was. En wij dan nog steeds, wij was. En jij dan nog steeds, jij dan nog steeds, en wij dan nog steeds. ik nog een nacht bij jou. from the sky, but it's song for birds to sing.